Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het overheidstekort 15 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Dat staat in de miljoenennota die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd. Het kabinet ging er eerder vanuit dat het tekort in 2015 zou zijn teruggebracht tot 0,9 procent. Maar in de miljoenennota wordt nu uitgegaan van 1,8 procent, twee keer zoveel. Ook op de korte termijn komt het tekort aanmerkelijk hoger uit dan verwacht, 2,9 procent in 2012. En volgens Europese regels mag het tekort niet hoger zijn dan 3 procent. Patiënten zijn vaak bereid om ver te reizen voor een betere behandeling. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onderzocht. Ongeveer de helft van de patiënten wil best een uur reizen als in een ander ziekenhuis een betere behandeling wordt aangeboden. Nu reizen patiënten gemiddeld 13 minuten. Aanleiding voor het onderzoek is dat er in de toekomst meer gespecialiseerde ziekenhuizen moeten komen. In Kenia zijn zeker meer dan 100 doden gevallen bij een brand bij een lekkende oliepijpleiding. Veel mensen waren erop afgekomen om olie op te vangen. Hoe de brand precies is ontstaan is niet duidelijk. Maar omdat er rond een olielek brandbare damp hangt is een kleine vonk genoeg om een explosie en brand te veroorzaken. Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Op de A50 bij Schaarsbergen eh, is een vrachtwagen met betonplaten geschaard. De vrachtwagen ligt dwars over de weg. Her en der liggen grote stukken beton. De A50 in de richting van Apeldoorn is door het ongeluk afgesloten. Het verkeer moet omrijden via Barneveld. Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie. Naar verwachting duurt het nog tot middernacht voordat de A50 richting Apeldoorn weer open is. Het weer, vanavond droog en opklaringen, aan zee veel wind. Morgen af en toe zon, in de middag en avond kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad is er sprake van een normale avondspits en een paar opvallende files. Ik noem ze van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Blarikum 5 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht door een kapotte vrachtwagen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 5. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Velzen en Akersloot 7. En richting Amstelveen na een ongeluk bij het Rotterpolderplein 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Bovendien gebeurde er zojuist een ongeluk op de A12 bij Gouda naar Den Haag. Dus daar loopt het nu ook vast. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht Oost 6 kilometer. En richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost 8.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 We don't leave any witnesses, don't want 'em hanging round. Anybody blows this scene be six feet underground. That's right. That's right. Jake opens up the rifles, passes 'em around. Ain't taking any chances, just blow them suckers down. Fifteen million dollars, man, sitting in that truck to Mexico with any kind of luck. That's right. That's right. The sun came up that morning like every other day. But Jake the Snake was waiting when the truck came across the bay. Fell in right behind him, followed him to the bank. The boys all knew just what to do. They didn't have a chance. There wasn't many people. It was just a little town. But just the same, there's no one left who saw the deal go down. The thing came off like clockwork, no one will ever know. Then Jake the Snake and all his boys went down to Mexico. That's right. That's right. cards, Jake killed him with a knife. And Joe and Johnny both got mad and took each other's life. Jake, he just said, a ride, don't need him anyway. Then Jake was found dead last night, his heart stopped yesterday. That's right. Let's live with style. Crime, you know it pays alright, but only for a while. That's right. That's right. Yeah, that's right. That's right. Jake the Snake, de bendeleider Jake the Snake. Hij heeft niet veel eh, geluk gehad hoor, met de 15 miljoen die hij uit die eh, geldwagen heeft kunnen eh, stelen. Spencer Brown was dat van de cd Presentance. Een man uit Frankrijk die, ja, hij woont in Frankrijk, komt uit Amerika. Vandaar zijn prachtige Engelse uitspraak. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek Weer één of twee uur lang, U weet het, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Elaine Barnes, zij bracht een jaar of wat geleden een cd uit en die cd luistert naar de naam Time en ze is een beetje tegen draad hoor. zei hij is een beetje, of zij is een beetje tegendraads. Hij is swimming up the stream. En dit zijn de Army of Lovers met... I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God above. When I go, when I go, when I go, come see my spirit. 1995 brachten de Army of Lovers een cd met de greatest hits. En daarop brachten ze ook vijf tracks uit die eh, nog nooit eh, gespeeld waren op enige cd. Tenminste niet als eh, grote hits. En daarom kwam Give My Life daar ook nog eens een keertje bij. Wat later ook weer een grote hit werd voor die Army of Lovers. De formatie Dive, twee heren uit het hoge noorden van Europa. Luisterend naar de naam Erik Holmberg en Chris. En hoe de Chris zijn achternaam is, dat weet ik niet. Prachtige nummers staan er op deze cd, maar liefst 12. dit is de single geworden van diezelfde cd Never Love Again. single Never Love Again van deze formatie Dive. The Sweetest Illusion, dat is een serie van Bazia. En daarvan bandje 1. Door haar zelf geschreven en geproduceerd door haar partner. Dit is Drunk on Love. strangely wide as open books. I thought my ears had bumped a hook. A big smile was hanging there like a crescent moon. It sometimes comes as quite a show when the gods of love, when the gods of love decide. I'll never sweet, uh, sweet gevoice stemmen. Keith Martin, zo heet deze jongeman. Een donkere jongeman. Eh. It's Long Overdue, zo heet zijn cd. Uitgebracht bij eh, Sony, maar die is ook alweer een paar jaartjes oud hoor. 1995 om precies te zijn. Deze cd is dan weer een paar jaartjes jonger. 1998. Katia Maria Jelin, zo heet deze cd, draagt gewoon haar eigen naam. En dit is Easy. Ablamé, eh, de Gypsy Kings. Eh, normaal gesproken zijn het niet zo'n zangers, maar spelen ze heel snel gitaar. Hè? En dit komt uit Frankrijk, is overigens alweer een oudje, 1992. Jean-Louis Aubert. hele korte titel heeft deze cd hoor. Haha. een eh, titel? Allee, oftewel Vooruit. Een oude cd uit de 1992, een Franstalige cd. Ik was afgelopen weekend in eh, Frankrijk, eh, de plaats Lille. Dat was een hele grote, ja, markt. Nou ja, antiek, er lag ook heel veel brik hoor, oftewel pure rotzooi. Maar... Frankrijk is een mooi land, je kunt er prachtige cd's kopen. Onder andere van Michel Depeche. ce serait des temps de beauté tout le temps. L'âge d'or où les hommes, c'est chacun pour l'autre. sereine, pas seul. Dus miljard mouchante du jardim. Michel de Page, man die al heel wat jaren meedraait daar in, eh, in Frankrijk. Pas weer een nieuwe cd uitgebracht, noemt de cd Sexa. En dit is een nieuwkomer, Marc Lavon. Ook een cd uitgebracht op Open Disc. Ja, dat mag je nou rust zeggen, hè? Sur les dunes blanches, je dérive, je fais des rêves contre tes hanches. je me dis. Vanuit uit, eh, uit Frankrijk, Marc Lavoine. My Tree, die hebben een cd uitgebracht, Blues Train to Heaven. En zij hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij voorstander zijn van John Hyatt, van zijn muziek. Oh, the river. your name. Hey. vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat ik ook verzamelaar ben van eh, diverse nummers. En dan uitgevoerd door allerlei artiesten. Onder andere nummer wat geschreven is door Rave Van Hoy. U herkent het al, hè? Watch Forever 4. Deze keer uitgevoerd door B.J. Thomas. I've been looking at people And how they change with the time And lately all I've been seeing are people Throwing love away and losing their minds. Or maybe it's me that's gone crazy Cause I can't understand why together is the key And it's not my way to let them lead me astray It's only that I want to believe But I see love-hungry people Trying their best to survive while in their hands is a diamond.